Dat is het stuk snelweg tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Volgens het OM zou zo'n blokkade te gevaarlijk zijn. Vanochtend werden dus zes mensen opgepakt. Bij nummer 7 stond de politie ook voor de deur, maar hij was niet thuis. Een advocaat van een activist vindt de aanhouding veel te ver gaan. Een Amerikaanse lerares die eerder deze maand in de klas werd neergeschoten door een leerling van zes, stapt naar de rechter. Ze klaagt het bestuur van de school aan, omdat hij meerdere keren zou zijn gewaarschuwd voor de jongen en daar niets mee deden. Je hoort de advocaat van de lerares. Three times School administration was warned by concerned teachers and employees that the boy had a gun on him at the school and was threatening people. This tragedy was entirely preventable if The school administrators had done their Ja, dat gebeurde dus niet. De leiding vond het niet nodig om in te grijpen... omdat de schooldag er bijna op zat. Een van de directeuren is inmiddels ontslagen. Ja, nu een hoop mensen thuis de verwarming niet meer laten loeien... zijn houtkachels populair om een beetje warm te blijven. En dat is te merken in het bos. Daar verdwijnt steeds meer hout. Onder meer in Drenthe. Dit is de plek waar het, eh, het brandhout gejat is. Dus een, paar kuub eh, eikenhout. Met behulp van waarschijnlijk een eh, grote trekker. Je ziet de bandensporen van de trekker nog. Vrij breed. Het is een groot, groot voertuig geweest. En die heeft hier die bult hout opgepakt en is ermee weggereden. Ja, het komt ook door de hoge prijzen. Een kuub hout kost nu 300 euro, terwijl het eerst 100 euro was. Het weer, vandaag vooral in het noorden ook wat zon. Op de meeste plekken zo'n 7 graden. Morgen meer zonneschijn en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...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 Please hurry, why don't you come back? Please. exactly as nice as it seems There's no way to escape. Da da da They got me. Anytime, anywhere. My mind in the air. Da da da Surround me. surround me. Surround me.